Mark Hokker met het NOS Journaal. De Daas kon maken. Dat blijkt uit een briefje met berekeningen dat is gevonden op zijn hotelkamer. Steven Paddock opende vanuit zijn kamer het vuur op bezoekers van een muziekfestival tegenover het hotel. 58 mensen werden gedood, daarna pleegde hij zelfmoord. Over het motief van de schutter van Las Vegas is nog niets bekend. Bij de brand afgelopen juli in een studentenflat in Diemen is niet goed gecommuniceerd door de brandweer. Bij de brand kwam een bewoner om het leven. Uit onderzoek blijkt dat vanwege miscommunicatie alleen de onderste zeven verdiepingen werden doorzocht. Nadat de brand was geblust, vond de politie op de twaalfde verdieping nog een dode en een gewonde. Het is niet duidelijk of de overledene had kunnen worden gered als de brandweer wel de hele flat had doorzocht. De Spaanse premier Rajoy overweegt het parlement van Catalonië naar huis te sturen en nieuwe verkiezingen te organiseren, om te voorkomen dat de regio zich afscheidt. In de grondwet staat een artikel dat die maatregel mogelijk maakt. Rajoy zegt in de Spaanse krant El País dat hij die optie niet uitsluit. Bij het referendum vorige week stemde 90% voor onafhankelijkheid. De regio-president van Catalonië roept die dinsdag misschien uit. Premier Rajoy laat weten dat dat een zinloze actie is die nergens toe leidt. Bondscoach Dick Advocaat houdt nog steeds hoop op het WK volgend jaar in Rusland... Het Nederlands elftal versloeg gisteravond Wit-Rusland met 3-1. Poelgenoot Zweden won met 8-0 van Luxemburg. Door die uitslag moet Oranje dinsdag met minimaal 7 goals verschil winnen van Zweden om de play-offs te halen. Het weer. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk droog. In de rest van het land kan een buitje vallen. Het wordt zo'n 15 graden.